Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Nigeria zijn de parlementsverkiezingen in een aantal kiesdistricten opnieuw uitgesteld. Er zijn volgens de kiescommissie niet genoeg geldige stembiljetten. De verkiezingen waren gepland voor vorige week zaterdag. Door organisatorische problemen stelde de regering alles uit. Dat wist niet iedereen, zodat in sommige steden toch is gestemd. Daar is nu een tekort aan biljetten. De problemen zijn een blamage voor de Nigeriaanse regering die voor het eerst in 12 jaar geloofwaardige en geweldloze verkiezingen wilde organiseren. Zeven militairen van de legerplaats Oorschot die zijn aangehouden voor pesterijen zijn per direct geschorst. In totaal is tegen negen militairen procesverbaal opgemaakt. Onder hen is één leidinggevende. De militairen worden verdacht van mishandeling van een 18-jarige vrouwelijke collega. De vrouw zegt dat ze sinds september stelselmatig werd gepest... De leidinggevende zou niet hebben ingegrepen. De zaak kwam aan het licht toen ze zich ziek meldde. Later deed ze aangifte. Defensie gaat door met het onderzoek naar het wangedrag in Oorschot. Hamas en Israël hebben vandaag over en weer raketaanvallen uitgevoerd... na een Palestijnse aanval op een Israëlische schoolbus. De twee inzittenden raakten gewond. De bus was geraakt door een antitankraket. Het was de eerste keer dat zo'n wapen werd gebruikt tegen een burgerdoel, zegt Israël. Bij een vergeldingsaanval op de Gazastrook kwam zeker één Palestijn om het leven en raakte volgens Palestijnse artsen zo'n 20 mensen gewond. Vanuit de Gazastrook werden na de vergeldingsaanval tientallen mortieren en raketten op Israëlische steden afgevuurd. Twee raketten werden uit de lucht geschoten met het nieuwe antiraketschild dat het Israëlische leger voor het eerst gebruikte. FC Twente en PSV hebben allebei hun eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Europa League verloren. Twente verloor in Spanje met 5-1 van Villarreal... Benfica was te sterk voor PSV, het werd in Portugal 4-1. Volgende week donderdag zijn de returnwedstrijden. Het weer helder, het is een graad of 4. Overdag zonnige periode, maximaal van 11 graden, dicht aan zee tot 17 in het zuidoosten.